Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag zijn gisteravond en vannacht twee groepen mensen beroofd... na een afloop van een festival. Volgens de politie werd bij een van de berovingen mogelijk ook geschoten. De groepen kwamen van een festival in het Zuiderpark... en werden een uur na elkaar beroofd onder bedreiging van een vuurwapen. De politie onderzoekt meldingen dat bij de tweede beroving werd geschoten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De kustwacht van Maleisië heeft na twee dagen een olietanker gevonden die na een aanvaring zoek was. Het schip kwam vrijdag voor de kust van Singapore in aanvaring met een andere olietanker waarna er brand ontstond. Twee bemanningsleden raakten gewond, daarna ging een van de tankers er vandoor. Volgens de Maleisische kustwacht werd ook het volgsysteem uitgezet. De bemanning van de teruggevonden tanker is aangehouden. KLM-passagiers van wie de vlucht is geannuleerd door de grote computerstoring vrijdag... kunnen komende dagen alsnog weg. De vliegtuigmaatschappij zegt dat ze alle gedupeerden een omboekingsvoorstel hebben gestuurd. Reizigers krijgen niet hun geld terug omdat er sprake is van overmacht... Afgelopen vrijdag deden wereldwijd 8,5 miljoen computers het niet meer... vanwege een fout in een beveiligingsupdate. Dit zorgt onder meer voor chaos op luchthavens en ziekenhuizen. En waarschijnlijk groot feest bij het team van de Australische coureur Oscar Piastri. Voor het eerst won hij net in Hongarije een Grand Prix. Max Verstappen kwam als vijfde over de finish. En dat is toch wel even anders dan normaal, zegt onze commentator. Ja, dat zijn we niet gewend van de Nederlander. Als hij niet wint, dan vinden we dat vreemd. Als hij buiten het podium eindigt, dan is het helemaal moeilijk te verteren voor een heleboel mensen. Maar dat is niet anders. McLaren is op dit moment sneller. Ferrari komt er weer aan. En Mercedes is sowieso een geduchte tegenstander de laatste races. De Grand Prix van Hongarije is gewonnen door Oscar Piastri voor Lando Norris. Max Verstappen op de vijfde plek. De volgende race is in Spanje Spa-Francorchamps volgende week zondag. Er loopt trouwens nog een onderzoek naar het contact dat Verstappen had tijdens de race met Lewis Hamilton. De Nederlandse coureur zou met zijn auto tegen die van Hamilton aan zijn gereden. Het weer, het laat steeds meer op en de laatste buien trekken weg. Het is zo'n 21 tot 26 graden. Morgen is het vooral in de ochtend nog vrij zonnig. Later komt er meer bewolking. Dan wordt het een graad of 22.